Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het ongeluk in een zwembad in Tilburg, waarbij in november een baby van vijf maanden omkwam, heeft geen politieke gevolgen voor de burgemeester of wethouders. Het college ziet geen reden om op te stappen en een motie van wantrouwen van de oppositiepartijen tegen een van de betrokken wethouders haalde het niet. De vijf maanden oude baby overleed een dag nadat in het zwembad twee geluidsboksen van het plafond naar beneden waren gekomen, bovenop het kind en haar moeder. De ophanging van de boksen was door roest aangetast. Volgens de gemeente Tilburg hadden de kabels al lang vervangen moeten worden. Een ambtenaar is in verband met de zaak overgeplaatst en voorwaardelijk ontslagen. Noord-Korea heeft geprobeerd een ballistische raket te lanceren, maar dat is mislukt. Dat zeggen het Zuid-Koreaanse en het Japanse ministerie van Defensie. Noord-Korea heeft nog geen mededeling over de zaak gedaan. De Verenigde Staten hebben de lancering veroordeeld. Noord-Korea had eerder aangekondigd dat het binnenkort een raket zou lanceren en internationaal is daar veel kritiek op, omdat het land ervan wordt verdacht te werken aan de ontwikkeling van kernwapens. De lancering zou deel uitmaken van dat programma. De Verenigde Naties willen dat waarnemers in Syrië gaan toezien op het bestand dat gisteren van kracht is geworden. In een ontwerpresolutie die de Verenigde Staten hebben opgesteld staat dat er in eerste instantie 30 ongewapende waarnemers moeten gaan. Alle VN-ambassadeurs steunen het Amerikaanse plan en Syrië zou ook bereid zijn de waarnemers toe te laten. In de ontwerpresolutie die in handen is van persbureau Reuters kan, wordt het Syrische regime verder opgeroepen geen zware wapens meer te gebruiken in bevolkingscentra en te beginnen met het terugtrekken van de troepen. Het bestand is op de eerste dag redelijk nageleefd, heeft VN-gezant Kofi Annan gezegd.